Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Ook de huisartsen worden met voorrang gevaccineerd. Maar dat gebeurt waarschijnlijk pas eind deze maand. En ze krijgen niet het Pfizer-vaccin, maar het Moderna-vaccin. Dat hebben de huisartsen afgesproken met het ministerie van minister De Jonge. Het Moderna-vaccin moet binnen de Europese Unie nog worden goedgekeurd. De verwachting is dat dat komende week gebeurt. Zo niet, dan krijgen de huisartsen deze maand nog een ander vaccin, heeft het ministerie beloofd. De verplichte test voor reizigers uit landen met een hoog coronarisico blijft bestaan, zegt het kabinet. Daarmee verandert er niks voor reizigers naar Nederland. Donderdag verloor het kabinet een kort geding dat was aangespannen door de jurist van actiegroep Viruswaarheid. De rechter oordeelde dat de verplichte test niet zomaar kan worden opgelegd aan reizigers die naar Nederland komen. Het kabinet zegt dat de verplichte test vanaf morgen wordt opgenomen in de coronawet. Ook is in de zaak hoger beroep ingesteld. In Polen is ophef ontstaan over het voortrekken van beroemdheden bij het inenten tegen corona. Een tv-zender heeft een lijst gepubliceerd van tientallen bekende Polen die al gevaccineerd zouden zijn. Terwijl volgens het officiële programma eerst artsen en andere zorgmedewerkers aan de beurt zijn. Volgens de Medische Universiteit van Warschau zijn de beroemdheden aangetrokken als ambassadeurs om de vaccinatiebereidheid te verhogen. De Britse zanger Jerry Marsden is overleden. Hij was de voorman van Jerry and the Pacemakers. De groep die vooral bekend is door hun versie van You'll Never Walk Alone. De band werd opgericht in 1959 en scoorde in de jaren 60 grote hits... waaronder Ferry Cross the Mercy en How Do You Do It. Jerry Marsden was 78. Het weer, vanuit het oosten meer kans op lichte regen en motregen. In Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het is waterkoud met 2 tot 4 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan ongeveer 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown.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 with me, I'll take you on a ride. walk away screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be a paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you They play paradise and put up a parking lot.